Twee uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie heeft inmiddels honderden tips binnengekregen... het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken. In een video die gisteren gepubliceerd werd... liet de politie weten te zoeken naar de bestuurders van een grijze Mazda 3. Het meisje werd eind juli in de vroege ochtend doodgevonden... langs de dijk tussen Monnikendam en Marken. Volgens de politie wijzen remsporen en de verwonding op haar lichaam erop... dat ze waarschijnlijk is omgekomen door een aanrijding. Wielrenner Fabio Jacobsen ligt in een kunstmatige coma in het ziekenhuis in Polen. Hij raakte vanmiddag zwaar gewond na een valpartij in de eerste etappe van de Ronde van Polen. Vlak voor de finish werd de Nederlands kampioen door landgenoot Dylan Groenewegen de boarding ingeduwd... waarna hij hard en val kwam en tegen de finishboog knalde. Volgens de rondearts heeft Jacobsen bij zijn val onder meer zijn gehemelte en zijn luchtpijp verbrijzeld. Marktkooplieden op de Albert Kuipmarkt in Amsterdam zeggen de helft minder omzet te draaien als gevolg van de mondkapjesplicht. De marktverkopers roepen de gemeente op de mondkapjesplicht voor de markt op te heffen. De koepelvereniging, CVAH, wil graag om de tafel met de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam over de markten en de mondkapjes. Het kabinet wil dat alle introductieweken voor nieuwe studenten op hogescholen en universiteiten worden geschrapt. Bronnen in Den Haag bevestigen het bericht van RTL Nieuws. Handhaving van de coronamaatregelen zou bij de introductieweken te ingewikkeld zijn. Studenten worden door het kabinet gezien als een risicogroep. Na verwachting maken premier Rutte en minister De Jong het nieuws later vandaag in de persconferentie bekend. Verder zou het kabinet bekendmaken dat er een teststraat komt voor coronabesmettingen op Schiphol voor reizigers uit risicogebieden.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 Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf. Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld. Nu lig ik hier bij jou. En zeg wat is er nou? Het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap. Als jij een ander was, was het denk ik al klaar. Maar dat je mij versterkt waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat vergeten eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt Dat waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf Zeg maar als je gaat vergeten een draai gevonden.